Een luitenant van de Saoedische luchtmacht doodde daarbij vrijdag drie mensen. Daarna schoot de politie hem dood. In het gesprek bracht de kroonprins zijn condolences over aan de nabestaanden van de slachtoffers. En hij zei dat de Saoedische autoriteiten op alle mogelijke manieren willen helpen bij het onderzoek. Onderzoekers van de FBI gaan er vooralsnog van uit dat de man alleen handelde. Ze beschouwen de daad als terrorisme. In Laren in Noord-Holland heeft de politie iemand neergeschoten bij een vechtpartij bij een café. Twee mensen zijn gearresteerd, onder wie de man die is neergeschoten. Zo'n tien mensen waren met elkaar aan het vechten bij een café in het centrum van Laren. Toen de politiemensen aankwamen, keerde de vechtersbaas zich tegen hen. Er werd onder meer met glas gegooid. De neergeschoten man is naar het ziekenhuis gebracht, net als een agent die gewond raakte. De Amerikaanse poppenspeler Carol Spinney is overleden. Hij speelde 50, bijna 50 jaar Big Bird in de Amerikaanse versie van Sesamstraat. Tot 2015 zat hij ook in het pak van de gele versie van Pino. En tot vorig jaar deed hij nog de stem van Big Bird... maar wegens ziekte moest hij stoppen. Spinney was ook de Amerikaanse stem van Oscar het moppermonster in Sesamstraat... die altijd in een vuilnisbak zit. Carol Spinney was 85 jaar. Het weer vannacht buien, mogelijk met onweer. De wind neemt tijdelijk af. Ook overdag veel buien met onweer en de wind neemt dan weer toe. Het wordt ongeveer 8 graden. Morgen eerst rustig, maar later in de middag en avond neemt de wind weer toe... en vallen er verspreid buien. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Ho, ho, ho. Dit is kerst met ZFM. Met nu nu de nacht. what is new is our capacity to illuminate that connection using advanced tools and methods of research. These are very exciting times in the study of dreams. Well, you might reasonably wonder if any degree of clarity or precision is, possible in this area, um, given that the phenomenon itself is so difficult to divine. What is a dream, anyway? Where do dreams come from? How are they formed? Do they serve any functions? they do have any meaning, how do we interpret those meanings? For the past several years, I've been working on a uh, an approach that I think can help answer some of these questions. And the approach is based on a very simple definition. It is an evolutionary feature of many creatures, particularly in the early phases of their development. ability. we are also active in our skittle, giving rise to dreams. That's what you think. When I do a thing, I like to do it right. Stuur u allemaal fijne dagen en...